Mus kwam bij RTL 4 in 1989. Zijn eerste grote klus was het verslaan van de Roemeense revolutie... maar hij werd vooral bekend als het vaste gezicht van RTL Nieuws in Israël en de rest van het Midden-Oosten. Zo was hij de belangrijkste verslaggever voor RTL tijdens de twee golfoorlogen. Verder maakte hij ook documentaires en tv-reportages voor de BBC en CNN. RTL Nieuws hoofdredacteur Tazelaar noemt Mus een voorbeeld voor veel collega's. Corny Mus is 59 jaar geworden. Het fokverbod voor geiten en schapen wordt nog niet helemaal opgeheven. Minister Verburg maakte bekend dat dieren die dit jaar zijn geboren op een bedrijf dat besmet was met Q-koorts ook de komende tijd niet mogen worden gebruikt voor de fokkerij. Ze zei dat op bedrijven waar eerder besmette drachtige dieren zijn geruimd... toch jonge geiten en schapen besmet kunnen zijn, ook al zijn ze ingeënt. Verburg noemde het bericht een grote klap voor boeren... en ze heeft begrip voor hun mogelijke teleurstelling. In een jachthaven aan de Maas in Wessem in Midden-Limburg is een jongetje van vijf verdronken. Hij had vanochtend tegen zijn ouders gezegd dat hij op hun boot naar de wc ging, maar hij kwam niet meer terug. Na een zoektocht werd het jongetje tientallen meters bij het schip vandaan gevonden. De kleuter woonde in Duitsland en was met zijn ouders op vakantie. Heineken mag van de rechter een groot aantal kroegen in de Groningse binnenstad ontruimen. Het zijn horecagelegenheden uit het imperium van de overleden ondernemer Koistra. De bierbrouwer eiste dat 17 kroegen werden ontruimd vanwege een huurschuld. Het is niet waarschijnlijk dat de Groningse kroegen echt worden ontruimd. Heineken wil namelijk met de pachters praten om de problemen op te lossen. Het weer, het is zomers met temperaturen van 23 tot 28 graden. Het weekend is het nog wat warmer, met vooral zondag kans op onweer. Dit was het.